Dit is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. De Italiaanse regering is akkoord gegaan met vergaande bezuinigingsplannen. Italië gaat in 2012 20 miljard en het jaar daarop nog eens 25 miljard euro bezuinigen. Premier Berlusconi staat onder grote druk van de Europese Centrale Bank om de overheidsuitgaven op orde te brengen. De Italiaanse staatsschuld bedraagt 120% van het bruto nationaal product. GroenLinks-Kamerlid Mariko Peters heeft zich in 2005 als diplomaat in Afghanistan niet schuldig gemaakt aan belangenverstrengeling. Ze adviseerde toen positief over een subsidieaanvraag aan wie nu haar huidige partner is. Wel had ze de Nederlandse ambassadeur in Afghanistan eerder openheid moeten geven over haar relatie met de aanvrager. Dat concludeert Buitenlandse Zaken na een onderzoek dat was ingesteld nadat HP de tijd Peters in verband had gebracht met belangenverstrengeling. Het grootste pensioenfonds van Griekenland heeft ontdekt dat het uitkeringen heeft betaald aan zo'n 1500 mensen die al waren overleden. Iedere maand werd er zo'n 2 miljoen euro betaald aan families die de dood van een familielid hadden verzwegen. Door de crisis in Griekenland is de controle op uitkeringen verder aangescherpt. Een deel van de nieuwe zorgwet van president Obama is in strijd met de Amerikaanse grondwet. Volgens het Amerikaanse Hof van Beroep in Atlanta kunnen Amerikanen niet worden gedwongen om een ziektekostenverzekering te nemen. Ze kunnen dus ook niet worden gestraft als ze weigeren. Het Hof stelt daarmee 26 staten in het gelijk die niet zien in de zorgwet die Obama in 2014 wil invoeren. De Europese en de Amerikaanse beurzen hebben een onstuimige week positief afgesloten. Wall Street sloot ruim 1% hoger. Het was voor het eerst deze maand dat de Amerikaanse beurs twee dagen achtereen met winst is gesloten. De beurs in Amsterdam sloot 3,2% hoger.